en een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Lediging. In Elim, in Drenthe, werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. Twee jongeren zijn daar opgepakt. In Den Haag zijn ambulancemedewerkers bekogeld... die een zwaar gewonde politieagent hielpen. Die was kort daarvoor aangereden. In Utrecht werden meerdere auto's in brand gestoken... en in Amersfoort zijn 30 jongeren opgepakt die vernielingen aanrichten. De politie in de grote steden heeft nog geen totaaloverzicht van de incidenten. Er is dus ook nog niet te zeggen of er meer of minder geweld tegen hulpverleners was. De politie in Turkije zoekt met man in macht naar de man die vannacht een bloedbad aanrichtte in een nachtclub in Istanbul. Verkleed als kerstman schoot hij in het rond in de populaire club Reina. Daar vielen zeker 39 doden, onder wie 15 buitenlanders. Hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt. Er zijn zo'n 70 gewonden. Na de schietpartij is de dader dus ontkomen. Bij een brand op een veerboot in Indonesië zijn 23 mensen om het leven gekomen. De boot was onderweg van Jakarta naar een toeristisch eiland. Volgens de politie is de brand veroorzaakt door kortsluiting in een stroomgenerator. De Britse koningin Elizabeth is niet bij de traditionele nieuwjaarsmis. De 90-jarige koningin heeft nog altijd veel last van een zware verkoudheid. Daarom miste ze ook al een kerkdienst tijdens kerst. Het weer dan nog. Vanmiddag trekt regen het land in en kan er wat natte sneeuw vallen. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in Brabant en Limburg. Het wordt vanmiddag 3 tot 7 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog met wat zon.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 En bij me heb ik vandaag Auko en Peter. Ik heb nog een paar nummertjes voor u, maar allereerst u luisterde naar Akiko um, een Japanse organiste... Ze is begonnen op de derde in Japan met orgelspelen. Is in 2001 eh, naar New York verhuisd. En heeft daar met de vele grote artiesten al samengespeeld. En natuurlijk is Lonnie Smit een van haar grootste eh, leermeesters. Maar inmiddels is ze zo goed dat ze met allerlei kwartetten, trio's meespeelt. En ze ook haar eigen albums heeft gemaakt. Akiko Tsuraka, het album van haar heet Sweet and Funky uit 2007. Volgende nummer wat ik ga draaien is ook van een heel bijzonder album. Ehm, de artiest is Winton Marsalis... Hij heeft een, eh, een album opgenomen, de Abyssinian Mass. Het is een, ehm, opgenomen in 2013 live in het Lincoln, Center. En het is een eh, compositie eigenlijk om de 200ste verjaardag van de Harlem's Abyssinian Baptist Church te herdenken. Dat was in 2008 en hij heeft er een eh, geweldig majestueus werk van gemaakt... waarin jazz en gospel door elkaar heen lopen... Hij wordt daarin eh, bijgestaan door Damien Sneed en Coral Le Chateau. En u gaat eerst luisteren naar We Are On Our Way. En daarna een, ehm, eh, een, nummer dat heet Unifying eh, Prayer. says that God's house is a house of prayer. There's so many times that we don't feel unified. We're separated, we're divided. Protestant against Catholic, Muslim against Jew, Buddhist against Hindu. We're divided by custom, we're divided by ritual, we're divided by tradition, the one thing I've noticed, how about you? And that is that there's one thing that seems to pull us all together, and that's the power of prayer. Muhammad prayed, Moses prayed, Jesus prayed, Krishna prayed, Buddha prayed. Everybody knows how to pray. And every now and then you need to quiet yourself, settle down, and uh, think about what has brought us together. Not long ago, we lost some of our children in Newtown. Everybody knew how to pray then. Prayer is not the thing of last resort, prayer is the thing of first resort. Not long ago, we, we lost children in Columbine. We had a tragedy in Aurora. People knew how to pray then. Seemed to bring us all together, didn't it? 9 11, even on 9 11, I was standing right next to him, so I know he was an atheist. He bowed his head and prayed. We all know the power of prayer. And why do we leave in prayer? Because we know that prayer changes things. Prayer gives you strength when you're feeling down and weak, prayer gives you courage in the face of fear. And so, all of us here today ought to understand the real strength of prayer. And in this room tonight, I bet there's somebody who's going through something that's real challenging. Somebody who finds it difficult to even overcome where they are. But I'm here to tell you that if you would just move yourself to prayer just for a few moments, you will find out how prayer can change your life and can even make a hopeless situation find hope. That's the power of prayer. Winter Marsalis met de Abyssinian Mass. Een bijzonder werk. Ehm, de dienst die u hoorde was natuurlijk eh, ook opgenomen. En dat was eh, opgenomen door reverend Dr. Calvin O. Butts de derde. volgende nummer dat ik heb draaien is weer iets heel anders. Dat is van het Iromi Uwara trio. Eh, ze hebben een album uitgebracht, Spark. En ik heb hun live gezien dit jaar op Noordse Jazz. En dat is ook een geweldige pianiste. En met een geweldig trio speelt zij samen... En u gaat luisteren naar Inner Trends van Iromi Uara. Ja, dat was uh, Winton Marsalis, The Power of the Prayer. En eh, wij gaan eh, terug naar de, met onze voeten op de grond... naar de rustig gearrangeerde muziek, zal ik maar zeggen. Het Count Basie Orchestra begeleidt op een subtiele manier de Mills Brothers. En dat is niet zomaar een nummer... Dat is een uh, bekende ballad. Sunny. sunny. Yesterday my life was filled with rain sunny. You smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Oh, sunny one so true. I truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like the wind blown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true. Oh, I love you. complete Brothers, Sunny. Mijn collega's je, eh, Auko en Jeroen die begonnen dit programma met eh, liedjes die gelieerd waren aan oudjaar of nieuwjaarsdag. Ik eh, ga nog één stukje draaien. Dat is een stuk van Ray Charles. En dat gaat over deze tijd, de kersttijd tot en met nieuwjaar. En dat is This Time of, <coughs> of the Year. Gespeeld door de Maryland Jazz Band. of Cologne. clouds of joy, on a sleigh. This time of the year, when Christmas is near. Jazzband of Cologne, This Time of the Year. Ik ga nog één stukje draaien. Eh, maar pas nadat mijn computermachine niet zegt tray error. Want dat is natuurlijk een heel andere koek. Ik ga een stukje draaien van eh, eh, de Belgische artiest Ronnie Verbiest. Daar, de vaste luisteraars weten dat ik daar een groot bewonderaar van ben. Hij speelt voor onverdienstelijk niet onverdienstelijk accordeon, <laughs> accordeon maar ook eh, allerlei saxofoons. En hier gaan we luisteren naar een stuk van de cd met alleen maar stukken van Dave Brubeck. En dat heet de Broadway Bossa Nova. Het orkest van Ronnie Verbiest. zo bekend is in Nederland. Bria Skomberg heet zij, trompetiste. Hij heeft onlangs een uh, cd'tje uitgebracht. En Canadese is zij. En ik laat er gewoon een nummer van horen. Wear and Tear. don't care. can't spin me round. Rondberg eh, komt uit eh, Canada, had ik al gezegd. een eh, trompetiste die af en toe ook een deutje erbij zingt. En ja, een prachtige cd gemaakt. dan ben ik bij Nigel Price en his organ trio. Dat is een, een Engelsman, een bekende Engelsman, gitarist. En we hebben nog geen orgel gehad in deze uitzending. Dus de hoogste tijd voor ook een, een Hammond-orgel. Hit the Road, Nigel Price. Nigel Price, eh, organ trio van de cd Hit the Road. Het gelijknamige nummer. Ja, mooie muziek blijft dat. Eh, je hebt allemaal van die sterren op leeftijd die wel eens een cd'tje maken. Kijk bijvoorbeeld naar Leonard Cohen. En eh, dat geldt ook voor Petula Clark. Nou wil ik niet zeggen dat zij de geest gegeven heeft. Maar deze dame is al ver in de tachtig. En als je haar hoort zingen, dan, ja, dan denk je... nou, ze kan er best nog wat van. Hij heeft ook een prachtig cd uitgebracht op het einde van 2016. En dit is een, een, een Frans nummer, oorspronkelijk geschreven door Charles Aznavour. Mooie cd, komt-ie. sans foi ni loin, je le ferai pour être aimé de toi. Je réalisais tout ce en quoi je crois que tout jamais pour être aimé de toi, pour être aimé de toi. J'en appelle à Dieu, j'implore le diable, je m'accroche à tout ce qui peut m'aider pour calmer ce feu indéfinissable qui rend mon cœur fou du mal de t'aimer. S'il me fallait vivre sans foi ni loi, je le ferais pour être aimé. De toi, je renierai tout ce en quoi je croirais tout jamais pour être aimé. De toi, pour être aimé de toi. Tu ruines mes joies, tu détruis mes rêves et tu ne vois rien où tu fais semblant. De ce mal de toi, moi j'en vis et crève. Je t'en supplie, viens. J'ai le cœur en sang. jamais pour être aimé de toi, pour être aimé de toi. Il roule en ma vie aux heures qui chantent, un torrent qui sourde me brûle et me boit. Mais souvent la nuit, une idée me hante, le temps et l'amour filent entre mes doigts. Clark. Kennen we natuurlijk allerlei van popliedjes. Maar goed, deze cd heeft heel veel jazzmuziek ook. Eh, ja, het loopt tegen de klok van 12. Dus de eh, twee uurtjes ZFM, eh, ZFM Jazz zitten erop. Peter, Jeroen en ikzelf hebben met plezier weer deze 1 januari de jazz-uitzending gemaakt. We hopen dat jullie het ook leuk vonden. En ja, we zijn om de beurt steeds iedere zondag één van ons weer aanwezig om mooie jazzmuziek te draaien muziek die jullie leuk vinden... maar eigenlijk ook wel muziek die we zelf leuk vinden natuurlijk. Dat is het schijnige als je zo'n programma kan maken. En je weet, heb je zin om mee te doen... meld je aan bij CFM, want we hebben nog wel een presentator nodig. Eh, ja, we, hebben wel eens gekeken wie er... ja, ik heb nog maar heel weinig tijd. Ik eh, zie dat het echt nog maar heel kort is. We hebben nog een presentator nodig, dus heb je zin om mee te doen... meld je aan bij ZFM. We gaan eruit met de tonen van Sharon Jones en de Deptones.